met het NOS Journaal. In delen van het centrum van Los Angeles is een avondklok ingesteld. Het is al dagen onrustig in de stad vanwege protesten tegen het arresteren en deporteren van immigranten. De spanningen liepen verder op na de inzet van de Nationale Garde. Afgelopen dag werden 197 mensen opgepakt. Volgens de burgemeester van Los Angeles is de avondklok nodig om een einde te maken aan het vandalisme en de plunderingen in de stad. De politiechef van L.A. spreekt van een noodzakelijke maatregel... om levens en eigendommen te beschermen. De Amerikaanse heffingen op Chinese export van aardmetalen worden opgeheven. Dat zegt de Amerikaanse handelsminister na onderhandelingen met China in Londen. Andersom worden ook een aantal Amerikaanse exportbeperkingen opgeheven. Welke dat zijn, is niet bekend... De Chinese vice-minister van Handel zegt dat de afspraken nu worden voorgelegd aan de presidenten Xi en Trump. Nederland is opnieuw gedaald op een internationale ranglijst over kinderrechten. Op de Kids Right Index is Nederland gezakt van plaats 19 naar 21. Volgens de onderzoekers zijn er zorgelijke ontwikkelingen voor kinderen... zoals een lage vaccinatiegraad, en ook is er volgens Kids Right te weinig aandacht voor de rechten van kinderen in beleid over bijvoorbeeld asiel en migratie en de jeugdzorg. In de Oostenrijkse stad Graz hebben honderden mensen de slachtoffers van een schietpartij op een middelbare school herdacht. Gisteren schoot een oud-leerling van de school tien mensen dood. Daarna beroofde hij zichzelf van het leven. Vanwege de schietpartij zijn in Oostenrijk drie dagen van nationale rouw afgekondigd.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 Vluchtelingenorganisaties noemen het voorbarig dat Syrië voor de meeste vluchtelingen in Nederland veilig wordt verklaard. Vanwege het besluit kunnen Syriërs in de asielprocedure worden teruggestuurd... maar Vluchtelingenwerk Nederland zegt dat het nog niet bepaald veilig is in Syrië. Honderden mensen hebben in Oostenrijk de slachtoffers van de schietpartij op een school herdacht. Bij de schietpartij op de middelbare school kwamen elf mensen om het leven, onder wie de schutter. Het weer eerst bewolkt, later geregeld zon en maximaal 22 graden. ZFM. ZFM. time is it where you are? I miss you more than anything.